ZFM.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 She said she'd never talk. You're too school for cool.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 Christmas. 才公。 though the sea. You know how I feel, river running free. sun.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 I'll be home on a Monday, somewhere around noon. Please don't be angry, I'll be back with you real soon. since you've been there. And now you've disappeared somewhere. I got a space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the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 het hoogste aantal sinds de invasie in 2001. De 600ste sneuvelde gisteren tijdens een aanval van de Taliban in het oosten van het land. Het heeft de internationale vredesmacht ISAF bekendgemaakt. Ook in Zuid-Afghanistan kwam gisteren een NAVO-militair om het leven. En vorig jaar kwamen er 521 militairen om. In Afghanistan zijn meer dan 150.000 Amerikaanse en NAVO-militairen aan het werk om de Taliban te bestrijden. Vooral in het midden en zuiden van het land wordt zwaar gevochten. Het Internationaal Olympisch Comité overweegt geen vuurwerk meer toe te staan tijdens de openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Traditioneel wordt er minutenlang vuurwerk afgestoken, maar dat is schadelijk voor het milieu. Na een bijeenkomst van het IOC zei voorzitter Rogge dat er serieus gekeken zal worden naar de milieubelasting van het vuurwerk. Milieuactivisten pleiten voor een lasershow in plaats van vuurwerk. Slovenië krijgt de eerste zwarte burgemeester van Oost-Europa. Het is een Ghanese, Peter Bosman, die in de jaren 70 naar de voormalige Joegoslavische Republiek kwam om medicijnen te studeren. Het was zijn bedoeling om als arts te gaan werken in Afrika, maar hij werd verliefd op een medestudent en bleef in Slovenië. Hij staat bekend als de Obama van Piran, het kustplaatsje waar hij is gekozen. De sociaaldemocraat Bosman won de verkiezingen van de huidige centrumrechtse burgemeester. Op de A67 is gisteravond ter hoogte van Eersel een man doodgereden. Hij liep op de snelweg in de buurt van een benzine.